Kees Groot met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen voor de middeninkomens. Dat vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De WRR schrijft in een rapport dat gezinnen met een jaarinkomen tussen de 30 en 65.000 euro steeds vaker in de problemen komen. Ze hebben flexibele banen, terwijl allerlei voorzieningen zijn wegbezuinigd. De WRR vindt dat het belastingssysteem meer op de middeninkomens moet worden ingericht. Voor ZZP'ers moeten er minimumtarieven komen en kinderopvang moet beter en goedkoper. Het rapport van de WRR ligt op tafel bij de kabinetsformatie. In Venezuela hebben aanhangers van president Maduro gewapend met stokken en stenen het parlementsgebouw bestormd. Zeker drie parlementariërs raakten gewond. In het parlement heeft de rechtse oppositie de meerderheid. Regelmatig zijn er aanvaringen met de socialistische regering van Maduro. Venezuela is al maanden in de greep van een politieke crisis. De economie van het land is grotendeels ingestort, onder meer vanwege wanbeleid en de lage olieprijs. Gevaarlijke bacteriën die resistent zijn voor antibiotica komen nog bijna overal voor in het afvalwater, ondanks maatregelen van de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Als bacteriën resistent worden helpen medicijnen niet meer. Het RIVM wil nu gerichter onderzoek gaan doen naar methoden om afvalwater nog beter te zuiveren. De wachttijden voor specialistische zorg in het ziekenhuis lopen steeds verder op. De Nederlandse Zorgautoriteit schrijft dat de wachttijd kan oplopen tot 48 weken. Dat is ver boven de norm. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn de wachttijden het langst. Verder valt op dat de wachttijden voor cardiologie in Rotterdam oplopen... net als die voor kaakchirurgie in andere regio's.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 ジャンジャンジャン。 done me wish you well. Nou, dat is een mooi stukje samenwerking tussen BB King en Erik Clapton. Dat kan eigenlijk niet, maar ja, het zijn toch wel de vaders, vind ik, eigenlijk. In mijn, eh, simpele, <laughs> in mijn simpele opinie. Ken je deze nog? pitched walls. Around midnight, I heard him shout, Unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me, it's because of me. I heard him shout, Who is he? She mumbled low. He said, Baby, don't you lie no more. I'm listening through these thin walls in silent shame. As she called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. It's because of me. It's because of me. Oh, she was right next door. I'm such a strong just another notch on my guitar. She's gonna lose a man that really loves her. In the silence, I could hear the breaking heart. say goodbye. I can hear him slam the door and walk away. Right next door, hear that woman start to cry. And I should go to her. Oh, but what would I say? It's because of me. Ja, als je de blues nog niet hebt, dan krijg je het wel. Ik heb het wel in ieder geval. En dat heb ik trouwens ook altijd met eh, Chicken Shack. En ze zeggen wie? Nou, de kennis die kennen hem natuurlijk. Maar voor degenen die hem niet kennen, dan ken je vast wel. just Chicken Shack, eh, Rather To Go Blind. Je, kent het nummer natuurlijk ook van, uh, van Ed James. draai ik heel vaak, maar... Ja, het is of het een of het ander, of het is geen van natuurlijk. Radio maken is net de Efteling. Niks is wat het lijkt. Tin Lizzie. Tin en Lizzie, Phil het Helaas, hij is niet meer. En dat geldt ook voor, eh, voor Gary Moore. En Gary Moore is ook te bewonderen bij, eh, ja, bij Tin Lizzie. Ook een eh, schitterende schakel. Denk ik, ja. Ja, ja, ja, ja. Je luistert nog steeds naar uh, Bruis Cut Blues. Live vanaf Zandvoort. Dit is natuurlijk niet live vanaf Zandvoort. Maar het is wel een geweldig mooi nummer zien Walkways, Gary Moore. Het zit dan eh, eventjes in een stukje muzikaal eh, iets. Ik kreeg net een berichtje van... Hey Willem Bruijs, je staat niet eens bij de medewerkerslijst van ZFM. Nee, dat klopt. Ik ben man achter de schermen. mundo Parisine Walkway van Gary Moore. En dit was van een, een bootleg. En een bootleg, dat is een, eh, ja, dat is een, illegaal, <laughs> illegaal gekopieerd iets. Eh. natuurlijk weet ik van niks. We gaan nog even lekker verder met publiek live. The sky is crying. skip a beat. Ja, Stevie Ray Vaughan. Ik, eh, ja, ik schuif hem even een beetje uit, want het is een behoorlijke lange track. En ja, god, ik heb nog zoveel wat ik wil draaien en, en, en verzoekplaten. En, en, Nou ja, goed. Dus ik kort hem heel eventjes in, maar ja, goed. Je krijgt er wel weer wat voor terug. De Robert Gray Band. En je hoort het allemaal bij uh, eh, CFM Zandvoort. En we gaan van het een naar het andere toe. Want ja, Bonnemassa hoort er ook bij natuurlijk. Blues Deluxe. Ja, en ik krijg nu wel eens dus de vraag van... bestaat de, de blues nu alleen maar uit eh, ja, grof de mannen of zo? Of eh, moet het allemaal heel hard gaan? En... Nee. Het kan ook easy, rustig, zacht. De blues is het diepste wat je kan raken. En dan heb je de blues. me. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad. Ja, Fleetwood Mac. Op van alle markten thuis en in elk genre hoor je ze wel een keertje. En, uh, ik vind het geweldig. Muddy Waters. Told my mother before I was born. You got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump in, shout. Joe too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world'll know. dat is ook een, eh, ook een, eh, ja, dat is een icoon. Dat, dat is gewoon het mooiste wat je kunt tegenkomen als muziekliefhebber. Dirk en de Domino's, Crossroads. En is eh, live at Fillmore East. Althans, dat is het album dan, hè? Ja, met Dirk en de Domino's en Crossroads gaan we al richting de klok van 10 uur. Dan een kleine twee minuutjes en dan zit de uitzending er weer op. Ik heb het weer met enorm veel enthousiasme gedaan en eh, met heel veel liefde voor muziek natuurlijk. Zouden ze een nummer voor moeten schrijven, liefde voor muziek. <laughs> ik wil iedereen bedanken voor, eh, voor de input en eh, voor de verzoekjes en het meedenken en met name alle mensen die dus eh, ook iedere keer trouw meedoen met eh, de challenge die je op Facebook vindt. En uh, eh, Went to the Blues Challenge. En ik heb daar zo gigantisch veel reacties op gehad. Ik kreeg er de blues van. Dus het programma werd geboren. Bruis, Cut the Blues. Volgende week zijn we er weer. Alleen dan ja, een, een ander thema. Want dan is het namelijk ja, een reggae-uitzending. en dat doe ik dan in samenwerking met mensen van Paviljoen Storm. Die is 5 augustus een, uh, een reggae festival hebben. En ja, en natuurlijk wil ik daarbij zijn. <laughs> maar eerst komen ze met mij. Ik zou zeggen, hou Facebook maar in de gaten en eh, dan komt het allemaal goed. Voor straks allemaal wel te rusten. Voor degenen die moeten werken, werk ze. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. Dag.